Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De CT... Commissie voor Toezicht op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten begint een onderzoek naar de rol van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD bij het beoordelen van vliegveiligheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die de eh, toedracht van de ramp met de MH17 onderzoekt, heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie in november hierom gevraagd. Er wordt onder meer onderzocht wat de AIVD en de MIVD in juli specifiek wisten over het luchtruim van Oekraïne en wat er met die kennis is gebeurd. De Belgische gevangene van wie de euthanasie onverwacht is afgelast... wordt mogelijk naar een Nederlandse TBS-instelling overgebracht. De Belgische minister van Justitie heeft erover contact met staatssecretaris Teven. De man zit al 30 jaar in een gevangenis in België en hij wil graag dood. De rechter heeft hem daarvoor toestemming gegeven... maar de arts die hem zou helpen heeft op het laatste moment afgehaakt. In Utrecht is een jongetje overleden nadat hij onder een stadsbus terecht was gekomen. Hij was op de fiets en werd aangereden op een drukke oversteekplaats in het centrum. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Zij worden opgevangen door slachtofferhulp. Het ongeluk leidde enige tijd tot een verkeerschaos in het centrum van Utrecht. Een militaire rechtbank in Israël heeft een lid van Hamas veroordeeld tot drie keer levenslang voor het ontvoeren en doden van drie Israëlische tieners in juli vorig jaar. De man is volgens de rechtbank het brein achter de ontvoering. De drie Israëlische jongens werden op 12 juni ontvoerd en zijn waarschijnlijk kort daarna gedood. De politie vond hun lichamen na 18 dagen. Het weer in de loop van avond en nacht volgt er wat regen. Dan is het 1 tot 3 graden. Morgen schijnt de zon wat vaker. Ook dan is het op de meeste plaatsen weer droog. En dan wordt het 6 of 8 graden. Vanaf donderdag is het wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A13, daarna richting Rotterdam voor Delft 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvlieterspeek en Nisse 3. A16 Rotterdam richting Breda voor Knoopend Ridderkerk 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopen de Bresseplein 4 kilometer. A27 Utrecht richting Breda voor Lexmond 2. En voor de brug bij Gorkum 2. A28 Utrecht-Zolle tussen afrit Maren en Leusden 2 kilometer. De A28 van Amersfoort naar Zolle tussen Amersfoort en Nijkerk 5 kilometer.